uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De jonge Rotterdammer die vastzit voor de aanslag op Peter R. de Vries... is Delano G., een man van Antilliaanse afkomst en een bekende van de politie... melden de Telegraaf en de Gelderlander. G. zou de schutter zijn geweest. De andere verdachte is de Pool Camille E., die waarschijnlijk de vluchtwagen heeft bestuurd, schrijven de kranten. De politie wil niets over hen zeggen. De meeste zelfstandig wonende 75-plussers in Nederland redden zich goed... maar een deel krijgt te weinig passende zorg, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze komen net niet in aanmerking voor bepaalde zorg... of hebben moeite om goede steun te vinden. Vaak komt dat door het ingewikkelde zorgstelsel en financiële hindernissen, zegt het planbureau. In de resten van de ingestorte flat in Miami wordt niet meer gezocht naar overlevenden. Na twee weken is het uitgesloten dat er nog iemand levend wordt gevonden, zegt de brandweer van de Amerikaanse stad. Het dodental staat nu op 54. 86 mensen worden nog vermist. De Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma heeft zich gemeld bij een gevangenis... om een celstraf van 15 maanden uit te zitten. Vorige week werd Zuma door het constitutionele hof daartoe veroordeeld... omdat hij op allerlei manieren de rechtsstaat heeft genegeerd en ondermijnd. Hij probeerde onder die straf uit te komen, maar heeft zich nu toch aan de deadline van het hof gehouden en zit vast. En in Londen is een volksfeest gevierd nadat de Engelse voetballers zich gisteravond hadden geplaatst voor de finale van het EK. Fans gingen de straat op en vlogen elkaar in de armen. In de halve finale versloegen de, versloegen de Engelse Denemarken met 2-1 na verlenging. De vorige keer dat de Engelsen in een finale stonden was in 1966. Het weer vannacht droog, ongeveer 13 graden. In het noorden en oosten kans op mist. De komende ochtend flink wat zon. Later ook stapelwolken. Landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. En Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De clubs en discotheken waren net een paar weken open... maar vinden het risico te groot dat mensen er besmet raken. Een oud-teamleider van de gevangenis in Roermond en twee oud-collega's... zijn veroordeeld voor grootschalige declaratiefraude. Ze verzonnen voor 30.000 euro aan reisjes... omdat een van hen verslaafd was aan cocaïne. En de extreme hitte die vorige week delen van Canada en de VS teisterde... is vrijwel zeker veroorzaakt door klimaatverandering. Het kan toeval geweest zijn, maar als dat niet zo is... dan stijgen de extreme temperaturen waarschijnlijk sneller dan gedacht... zeggen internationale wetenschappers. Bij ons vandaag gemiddeld Nederlands zomerweer... Wisselend bewolkt met zon, maar ook kans op een regenbui. En maximaal 24 graden. so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. run, run, run. Run, run, When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And single dime that good Lord give me, I can make it last three, four, five days. Living it up bad luck before I get old. looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky that light in the morning shining down on me.